Dit is Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De resolutie heeft het niet gehaald in de VN-veiligheidsraad. Zoals verwacht spraken Rusland en China er een veto over uit. De andere 15 leden stemden voor. De resolutie moest steun geven aan een soortgelijke oproep van de Arabische Liga. Minister Rosenthal heeft een teleurstelling uitgesproken over de stemming. Volgens hem heeft de internationale gemeenschap de plicht tot handelen, vooral nu het geweld in Syrië is opgeleid. Bij de jongste aanval van regeringstroepen op opstandelingen in Homs zouden meer dan 200 tegenstanders van Assad zijn doodgeschoten. Minister opstelte roept de politie op om alerter te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Vandaag nog werd in een hotel in Zandvoort een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Volgens Opstelten moet er onder meer bij de screening van kandidaatagenten meer aandacht komen voor hun mentale conditie. In reactie zegt de politiebond ACP dat het niet aan een screening ligt. Daaraan zou weinig mankeren. Wel wil de bond onderzocht hebben of dit soort problemen alleen bij de politie speelt. Excelsior heeft een belangrijke degradatiewedstrijd in de eredivisie gewonnen van VVV. In Rotterdam werd het 3-1. De Rotterdammers speelden meer dan de helft van de wedstrijd tegen 10 man, na een rode kaart voor VVV-speler Linsen. Door de overwinning doet Excelsior de laatste plaats in de eredivisie over aan VVV. Vitesse tegen NAC is nog aan de gang. ADO Den Haag tegen AZ is afgelast. Het weer. Helder en droog en plaatselijk misbanken. Verder lokaal matige tot strenge vorst.